Kees met het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer is zeer kritisch over de handelwijze van minister Plasterk in de zaak van de 1,8 miljoen communicatiegegevens. Bijna alle oppositiepartijen vragen in het debat over de kwestie waarom Plasterk en zijn collega Hennis niet veel eerder hebben gezegd dat Nederland zelf de gegevens heeft verzameld. De PvdA, de partij van Plasterk, zei op kritische vragen van de oppositie dat de uitkomst van het debat niet bij voorbaat vaststaat. De VN maakt zich zorgen over de veiligheid van tientallen mannen die uit de Syrische stad Homs zijn geëvacueerd. De Syrische autoriteiten houden hen vast. Sinds het tijdelijk staakt het vuren in Homs inging zijn ruim duizend inwoners uit de belegerde binnenstad weggehaald en naar veilig gebied gebracht. De Syrische autoriteiten namen 300 mannen mee naar een verlaten school voor verhoor. Nu zitten er nog 200 vast. Het hoge waterpeil in de Theems bedreigt nu ook dichtbevolkte gebieden rond Londen. In dorpen rond de luchthaven Heathrow zijn zo'n duizend huizen ontruimd. Het leger is ingezet om te helpen bij de evacuaties. Het treinverkeer in het gebied is ontregeld. Ook de komende dagen wordt er regen in Engeland verwacht. De oud-penningmeester van een vereniging voor christelijk onderwijs uit Kampen heeft 30 maanden celstraf gekregen, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat de man ruim 3,5 miljoen euro heeft verduisterd. De 38-jarige man heeft bekend dat hij de vereniging, die het geld van 14 basisscholen beheert, heeft opgelicht. Door een stroomstoring op vliegveld Valkenburg in Zuid-Holland gaat de musical Soldaat van Oranje vanavond niet door. De organisatie probeert mensen die een kaartje voor vanavond hebben nog op tijd te bereiken. Mogelijk kunnen ze later deze maand naar een extra voorstelling. Ook een asielzoekerscentrum en enkele huizen in de buurt van het vliegveld zouden geen elektriciteit hebben. Het weer, regen en veel wind. Vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 2 graden. Ook morgen eerst droog, later weer regen. En aan zee is er kans op storm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files eh, in de Randstad lossen nu geleidelijk op, ondanks het onstuimige weer. Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd vanmiddag en de meeste files staan nog steeds rondom Amsterdam en Utrecht. Op de A9 naar Alkmaar bij Heemskerk 4 kilometer door een spoedreparatie na een ongeluk. Linkerreis ook is dicht. A12 Arnhem-Utrecht voor het knooppunt Lunetten 5 kilometer door een ongeluk. Rechterreis ook is afgesloten. En de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Del en Geldermalsen 6. Dat komt ook door een ongeluk, maar eh, hier zijn alle rijstroken weer open. Meerdere ongeluk op de A16. Eerst vanuit Breda naar Rotterdam voor het knooppunt Ridderkerk 3 kilometer, twee rijstroken dicht. En de A16 Rotterdam-Breda 3 kilometer voor de Drechttunnel. Dat is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechtertunnelbuis van de Drechttunnel is dicht. En een stukje verderop richting Breda voor de Moedijkbrug staat 4 kilometer door een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht.